Nog niet alle mogelijke nabestaanden hebben zekerheid over het lot van hun verwanten. Ook is het precieze aantal omgekomen Nederlanders nog niet duidelijk. Volgens luchtvaartmaatschappijen Afrika Airways zijn onder de 103 doden zeker 58 Nederlanders. Van 19 mensen is de nationaliteit niet vastgesteld. De enige overlevende van de ramp is een jongetje van 8 dat Ruben of Robin heet. Twee mogelijke familieleden van het kind gaan vanochtend naar Libië. Ze reizen mee in een toestel van Buitenlandse Zaken. Daar zitten ook zes specialisten in die de identificatie van de slachtoffers gaan voorbereiden. Het gaat waarschijnlijk meer dan een week duren voor de identificatie is voltooid. Noord-Korea zegt dat zijn wetenschappers erin geslaagd zijn om een kernfusiereactie op te wekken claim is in de rest van de wereld met sceptisch ontvangen. Kernfusie is al decennia lang de grote belofte voor energieopwekking, omdat er meer energie ontstaat dan erin gestopt wordt. Het is alleen nog nooit gelukt om met kernfusie energie op te wekken. Noord-Korea claimt dat het daarvoor een uniek thermonucleair apparaat heeft gebouwd. Dat zou zijn gebeurd op de dag van de zon, de geboortedag van Kim Il-sung, de eerste leider van het land. Volgens wetenschappers heeft Noord-Korea daarvoor onvoldoende kennis in huis. In het vrouwenvoetbal is AZ gisteravond voor de derde keer op Rijnlands kampioen geworden. De AZ-vrouwen wonnen op de voorlaatste speeldag met 6-0 van Willem II. Ze zijn daardoor niet meer te achterhalen door nummer 2 ADO Den Haag. De huldiging is vanwege de vliegramp in Tripoli met een week uitgesteld. Volgende week krijgt AZ ook de eh, kampioenschaal van de KNVB. Het weer, vannacht overwegend bewolkt en plaatselijk nog wat motregen. Het koelt af tot een graad of 3.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 You can stand. You can stand. be here forever. That but the hard way. Out there to tax, you chose me to slay. I saw what you did, uh-huh, and said nothing. But why? Clock, chin up, and kept bluffing.